van wanneer mag je wel of niet eh, onderscheid maken in een algoritme. Mensen die algoritme gebruiken, moeten heel secuur weten hoe dat algoritme werkt. En mensen die, waar wordt aangebeld op basis van een algoritme, van u bent eruit gepikt, die moet worden gemeld. Ik heb je eruit gepikt en wel op basis van die en die criteria. Bij het toeslagenschandaal werd bij het inschatten of iemand fraude had gepleegd... medegekeken naar de nationaliteit van iemand. Zo werd het risico bij mensen met de Nederlandse nationaliteit... lager ingeschat dan bij niet-Nederlanders. Volgens de autoriteit persoonsgegevens is daar sindsdien nauwelijks iets in veranderd. In India zijn tientallen mensen omgekomen door gedrang bij een religieus evenement. Er zouden minstens 60 doden en zo'n 150 gewonden zijn gevallen. Het ging mis toen veel mensen tegelijk weg wilden komen. De politie zegt dat er mogelijk veel te veel mensen waren. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel tegen een man die wordt verdacht van het gooien van een molotovcocktail naar de Israëlische ambassade in Den Haag. Met zijn actie wilde Osama A. in maart protesteren tegen Israëlisch geweld in Gaza. De ambassade raakte licht beschadigd, niemand raakte gewond. De verdachte zegt dat hij er spijt van heeft. En nog maar twee uur voordat Oranje tegen Roemenië speelt... voor een plekje in de kwartfinales op het EK. Al de hele groepsfase is Stefan de Vrij de laatste man achterin. En die kan rekenen op flinke support van zijn vrienden. Onder meer goede vriend Gerben is meegereisd naar München. En hij denkt wel te weten hoe de wedstrijd gaat verlopen. Kwaliteitsverschillen tussen Oranje en eh, Roemenië zijn ook wel eh, dusdanig groot. Dus ik denk dat de 0-2... Uh zeker in zit. Eh, de doelpuntenmakers deze wedstrijd gok ik op eh, Gakpo en eh, Malen. Uiteraard hoop ik dat Stefan met de corner voor de nodige gevaar kan zorgen...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 en ongeveer 150 gewonden. In zeker acht steden in Kenia zijn opnieuw protesten en rellen aan de gang tegen de regering. Op verschillende plekken treedt de politie hard op tegen de betogers. Het is de meest onrustige dag sinds vorige week het parlementsgebouw werd bestormd. Israëlische generaals willen een staakt het vuren in Gaza... zelfs als Hamas daar voorlopig aan de macht blijft, dat schrijft de New York Times. Volgens hen is dat de beste manier om Israëlische gijzelaars te bevrijden. Het weer hier en daar regen, maar verder droog bij 15 tot 18 graden.